Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Egon 100 arbeidsplaatsen, zo'n 5% van het personeelsbestand. De verzekeraar zegt dat de banen worden geschrapt om de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken... en beter in te spelen op de razendsnelle veranderingen in de wereld. De plannen van Egon gaan gepaard met gedwongen ontslagen, maar hoeveel dat er worden is nog niet duidelijk. Veel VWO-afdelingen van particuliere scholen voldoen niet aan de eisen van de onderwijsinspectie. De helft van deze opleidingen staat onder intensief toezicht. Zo bevestigt de inspectie naar aanleiding van een verhaal in Trouw. Het gaat om privéscholen als Luzak en instituut Blankenstein. Gemiddeld scoren scholieren op deze VWO's voor hun schoolexamen 0,8% hoger dan voor het centraal examen. Maar het verschil mag maximaal een halve punt zijn om te voorkomen dat scholen hun eigen examens te makkelijk maken. De Bondsdag stemt vanochtend over verhoging van de Duitse bijdrage aan het Europese noodfonds. Noodfonds dat ook meer bevoegdheden moet krijgen is bedoeld om te voorkomen dat de crisis in de eurozone uit de hand loopt. Duitsland staat al gerand voor ruim 120 miljard euro. Als de Bondsdag akkoord gaat komt er nog eens 88 miljard euro bij. Het is zo goed als zeker dat het voorstel het haalt door steun van de oppositie. Maar als veel parlementariërs van de regeringspartijen tegenstemmen doet dat afbreuk aan het prestige van bondskanselier Merkel. In Afghanistan gebeuren veel meer geweldsincidenten dan een jaar geleden. En de opstandelingen zijn beter in staat om ingewikkelde zelfmoordoperaties uit te voeren. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Volgens de onderzoekers is het einde van de oorlog nog niet in zicht. De Verenigde Staten en andere westerse landen willen zich uiterlijk in 2014 hebben teruggetrokken uit Afghanistan. Het weer, het wordt een zonnige dag, maxima van 22 graden aan de westkust tot 26 in Limburg. Ook morgen en in het weekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog file bij Amsterdam op de A10. Als je vanaf de A10 Noord naar de A10 Oost rijdt. Tussen de afrit voor Volendam en het knooppunt Watergaasmeer 6 kilometer.